Stop met de actie. Het besluit is genomen nadat er vanochtend commotie ontstond, dat er strenge controles komen. Jongeren konden in de vakantie op donderdag in discotheek De Level onbeperkt drinken voor zo'n 15 euro. De manager wilde de omzet vergroten omdat het al moeilijk gaat in de discobranche en omdat per 1 januari de leeftijd voor verkoop van drank aan jongeren wordt verhoogd van 16 naar 18 jaar. In Bokstol is onrust ontstaan na het bekend worden van gisteravond van een geheim rapport over het boren naar schaliegas. Volgens RTL Nieuws is de conclusie van dat rapport dat boren in Nederland veilig is. Het kabinet besluit onder andere op basis van dit rapport of er in Nederland proefboringen mogen worden gedaan. De winning van schaliegas is omstreden. De gemeente Bokstol voelt zich zwaar gepasseerd, zegt een wethouder. En een plaatselijke werkgroep is vanmorgen de straat op gegaan om handtekeningen tegen de proefboringen op te halen. Het weer vanmiddag droog en steeds meer zon.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 En misschien nog wel lekkerder op weg naar jouw weekend. Iedere vrijdag doen we dit op CFM tussen 3 en 5, de 40 beste platen van Europa. En dat alweer in de 23 ste jaargang, aflevering 34 van 23 augustus 2013. 18 stijgers, 1 blijven. 19 dalers, 2 nieuwe binnenkomers. Zo ziet de lijst eruit deze week zien we niet meer terug Mirrors van Justin Timberlake en Boomerang van Nicole Scherzinger. De snelste stijger die komt er nog aan. Olly Murs, Dear Darling ging 12 eh, plaatsen omhoog. Maakt dus een hele grote stap. Rond kwart voor vijf zal die voorbij komen. Pazijn, de Gentleman, die hebben we al gehad. Hè. Zakte 14 plaatsen van 18 naar 32. En ook de langs genoteerd hebben we gehad. De Saturdays What About Us. Die vonden we op nummer 37. En eh, Bastille Pompeii op 33. Allebei 17 weken genoteerd. In de geschiedenisboeken van vandaag 1944 in Warnsveld wordt de temperatuur van 38,6 gemeten. De hoogste dagtemperatuur ooit sinds het begin van de metingen. een mooie 1990 het DDR-parlement stemt tijdens een extra zitting in met 3 oktober 2000, 1990 eh, als datum voor het verenigen van twee Duitslanden. De datum wordt geaccepteerd met 294 stemmen voor, 62 tegen en op dat moment 7 onthoudingen.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 chasing Daisy Russell en Robbie Williams Going Crazy. In de zevende week gaan zij ook nog eens zeven plaatsen omhoog. Vorige week terug te vinden op 23, deze week op 16. En voor omhoog van 26 naar 17 Rasmus Vader, Linus Norda, We Left, We Dance and We Cry. 14 weken lang staan ze nu in de lijst Train en The Mermaid. Vorige week nog 9, deze week terug te vinden op nummer 15. Nummer 14, dat is Bonnie McKay. Haar American Girl doet het weer goed. Zes weken geleden kwamen ze binnen en deze week omhoog van 22 naar 14. Straks op 13, Bruno Mars. I fell in 20 juni is hij gestart in Washington D.C. Bruno Mars en zijn eh, Moonshine Jungle Tour. 15 eh, oktober 2013 strijkt hij neer in Nederland en wel te weten in de Ziggo Dome.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 It's you. It's you. door de tribute naar eh, Barbara Streisand to Daxas. Dit was hun tweede grote hit in Europa, It's You. Op weg naar de top 10 van deze week kijken wij eerst nog even achterom. In de vijfde week 7 plaatsen voor Jesse G, Big Sean en Dizzy Russell Wild. Die vinden we terug dus op nummer 20. Van 25 omhoog naar 19 in de vijfde week Gavin DeGraw en The Best I Ever Had. Chris Mellinghack, So Good To Me. In de elfde week zakte hij van 10 naar 18. Rasmus Vader, Linus Norda, We love, We Dance, We Cry. Vier weken in de lijst, vorige week 26, deze week 17. En van 23 omhoog naar 16 in de zevende week Dizzy Russell, Robbie Williams en Going Crazy. Zes plaatsen verlies in de 14e week voor Train and Mermaid. Bonnie McKee en haar American Girl in de zesde week omhoog van 22 naar 14. Bruno Mars, Thrasher, 10 weken in lijst. Twee plaatswinst van 15 omhoog naar 13. En was net dus op 12. Vorige week nog 21 in de zesde week met It's You. Nummer 11, dat is Emily Sandé, Read All About It, part 3. En Emily Sandé staat ondertussen 12 weken in lijst. Vorige week vonden we deze dame nog terug op uh, nummer 4. Ja, ik moet wel goed zeggen, op nummer 4. deze week dus zakkend naar nummer 11. Calvin Harris, Ellie Golding, I Need Your Love, zakt van 8 naar 10. your time when everything's wrong. You make it right. I feel so high. I come alive. I need to be free with you tonight. I need your love. I need your love. and I used to be a dancer Until the doctor diagnosed me with cancer So I said goodbye to all the hair on my head And hello to my hospital bed Yeah, see I was just a normal girl It happened so fast There were so many days that I thought would be my last However, the fight was tough and the battle was long But I felt strong when I listened to your songs You were always there for me You had my heartbeat You were my only friend Kept you on repeat I thank God for you every single night Cause believe it or not, you saved my life yeah. I've met a million people Yeah, my name is Dylan, I'm in seventh grade. I'm ridiculed and picked on almost every day. Yeah, they push me in the halls, in between my classes. Yesterday they took my books, then broke my glasses. I got no one to talk to, it's like I don't exist. Sometimes I wonder if I was gone, would I be missed? But let me tell you the real reason for this letter. You helped me through it all, you helped me feel better. Your words give me confidence, your messages inspire me. You help me find my inner strength deep inside of me. Through all the bad times, you help me find the light. Believe it or not, you saved my life. I've met a million people, been a million places, shook a million hands, seen a million faces, had a million lows and a million more highs. No, I haven't made a million, but I've touched a million lives. Met a million people, been a million places, shook a million hands, seen a million faces, had a million lows and a million more highs. No, I haven't made a million, but I, but yeah. I sitting at my table at dinner the other night when I noticed a little girl sitting to my right. She was looking at me like she knew me. I guess she did, cause then she walked right up to me and then she said, My name is Sammy, and I swear that I'm your biggest fan. I think she even had my name written on her hand. She said, Me and my brother used to listen to you every day until last year when he passed away. I never forget seeing my parents cry when they got the call saying that your son had died. Man, I wish that he was here now. You were his favorite he had your mixtape, but he never stopped playing it. Your music gives me a feeling that I just can't describe. It's like I got my brother back and he's still alive. I pray for both of you every single night, cause believe it or not, you saved my life. I've met a million table and talk to you. I had a dream, but you're the reason that it's coming true. Yeah, I've had some dark days when the sun don't shine, but you always reminded me that I would be fine. Cause when no one else cared, you believed in my vision. Now I got an army coming with me on my mission. I thank God for all of you every single night, cause believe it or not, you saved my life. Tomorrow, way too far away, and we can get back yesterday, but we young right now get up right now. Cause all we got is right. we young right now, we got right now, so get up right Vorige week nog terug te vinden op nummer 5. Deze week zak het naar 8. En voor Jake Miller, A Million Lives zakte van 7 naar 9 in zijn 12e week. Calvin Harris, Ellie Golding, I Need Your Love zakte van 8 naar 10 in de 12e week ook. Complete top 10 hoor je voorbij komen zo het laatste half uurtje. En één plaat die het goed doet in die top 10 is John Newman, Love Me Again. 7 weken in de lijst, deze week ook op 7. En voor hem vier plaatsen winst. Straks op 6 One Republic. left your heart torn. Is that what devils do? Took you so long, where only fools go. I shook the angel in you. Now I'm rising from the crowd, rising up to you. Filled with all the strength I find, there's nothing I can't do. your sorrow. Is that what demons do? They rule the world to me, destroy everything. They bring down angels like you. Now I'm rising from the ground, rising up to you. Filled with all the strength. nog op 2 in de lijst van Europa. Deze week zakken ze vier plaatsen naar 6. In de 11e week The One Republic. If I Lose Myself. Tijd om top 5 in te gaan. Dat doen we met Avicii, Allo Blank en Wake Me Up in de zevende week omhoog van 12 naar 5.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 In de zesde week gaat hij omhoog van 16 naar 4. De prachtige Dear Darling. Michel Klaes, Hey Lady Luke. 7 weken in de lijst van 6 omhoog naar 3. Straks de plaat die vorige week op 3 stond en deze week terug te vinden is op nummer 2. Mijn eerste 3 deze week, Michel Kleist. This time I'm gonna get it 7 weken geleden was een vruchtbare week voor de Euro Breakdown. Net al Avicii en Aloe Blank, zeven weken in de lijst. John Newman, Love Me Again op 7 stond ook 7 weken in de lijst. Misha Kleis, Hey Lady Luke op 3 stond ook 7 weken in de lijst. De nummer 2, vorige week nog op nummer 3, ook 7 weken in de lijst. Die nummer 2 is trouwens Naughty Boy en Sam Smith, La La La. Die dus ook 7 weken in de lijst. En ook de nummer 1 van Europa, die je dus na Naughty Boy gaat horen. Ook die plaat staat 7 weken in de lijst. Dus uit de top 7 zijn er uh, eh, 5 platen die 7 weken in de lijst staan.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 La la la. Tijd voor de nummer 1 van Europa. Eén zitten blijven deze week in de lijst. Net als vorige week is het Mr. Proms en zijn Waves de beste plaat in Europa. Voor hem dus ook 7 weken hitlijst notering.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 Hoe ziet de top 10 er dan uit van deze week? Nou, op 10 vonden we Calvin Harris, Ellie Golding, I Need Your Love. Jake Miller, A Million Lives op 9. 8 was er voor Rihanna, David Together, Right Now. John Newman, Love Me Again op 7. 6 de One Republic, If I Lose Myself. En de top 5 zag eruit met Avicii, Ello Blank, Wake Me Up. Holly Murs, Dear Darling. Michel Kleis, Hey Lady Luck. Naughty Boy, Sam Smith, La La La en Mr. Props. Waves, dus de beste plaat in Europa. Miley Cyrus, Weekend Stop en Cerebro. Me, me, me. Dat waren de nieuwe platen van deze week. Volgende week vrijdag, 3 uur, heb ik weer een hele nieuwe lijst voor je. Kijk of dan de nummer 1 nog steeds dezelfde is.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 ABN AMRO kan op termijn terug naar de markt. Volgens minister Dijsselbloem is een beursgang de beste optie. Wanneer is nog niet duidelijk. Een echt besluit over verkoop is nog niet genomen. Over een jaar bepaalt het kabinet of aan een aantal voorwaarden is voldaan. Zoals voldoende stabiliteit in de financiële sector. De Nederlandse videojournalist Bud Wiggers, die sinds zaterdagavond in Turkije vastzit, mag dat land verlaten. Wiggers zit sinds dinsdag onder huisarrest in een hotel in de Turkse badplaats Alanya. Hij was zaterdagavond samen met een Nederlands-Syrische vrouw opgepakt, omdat ze via een oude smokkelroute illegaal Turkije waren binnengekomen. Wiggers had in Syrië een documentaire gemaakt. De gegevens van duizenden klanten die een beleggingsrekening bij Egon hebben zijn op straat beland.